Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De man die tijdelijk zijn wapen inleverde. Hij kreeg het terug toen een psychisch onderzoek niets alarmerends naar voren bracht. De oud-militair meldde zich in november verwards bij een FBI-kantoor in Alaska, waar hij woonde. Hij zei dat hij stemmen hoorde en onder invloed stond van IS. In zijn auto vonden agenten een vuurwapen en na een paar weken kreeg hij dat weer terug. Vrijdag nam hij het vliegtuig naar Fort Lauderdale en opende het vuur in de bagagehaal. Volgens CNN deed hij dat met het wapen dat eerder in beslag was genomen. In Ede zitten honderden mensen mogelijk nog dagen in de kou... doordat er water in een gasleiding is gekomen. Zo'n 500 huizen en bedrijven in de wijk Maandereng hebben geen verwarming... en zitten ook zonder warm water. Monteurs van netbeheerder Liander zijn bezig de gasleiding schoon te maken. Dat duurt het hele weekend en mogelijk nog langer. De gemeente heeft voor een aantal gedupeerde kachels geregeld. Anderen kunnen overnachten in congrescentrum De Reehorst. Het verkeer moet nog de hele nacht rekening houden met gladheid. In Limburg ijzelt het nog. Sommige wegen zijn daar spekglad. De A76 bij Simpelveld is daarom afgesloten. De ijzel verdwijnt wel snel, maar vannacht kunnen natte wegen en sneeuwresten weer opvriezen. En ook is er in een deel van het land dichte mist. Code oranje geldt nu alleen nog in Limburg. En voor de meeste andere provincies is code geel van kracht. Alleen al op de snelwegen zijn gisteren bijna 500 ongelukken gebeurd. Daarbij viel één dode. Bij Lochem in Gelderland botste een brandweerwagen tegen een boom. Een brandweerman raakte gewond. De Erasmusbrug in Rotterdam was ook urenlang dicht... omdat er stukken ijs naar beneden vielen. Het weer, het is bewolkt en soms mistig. Vooral in het zuidoosten is het eerst dus nog glad. En ook op andere plekken kan het weer glad worden als natte weggedeelten bevriezen. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen overdag is het eerst nog mistig en vaak bewolkt.